Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De NS gaat eigen kantoorpersoneel inzetten om treinen schoon te maken. De treinen worden steeds viezer sinds schoonmakers... bijna een week geleden met een landelijke staking begonnen. Morgen doet de NS een oproep aan al het kantoorpersoneel. Mensen die zich geroepen voelen kunnen zich dan melden om bij te springen. Vanaf vrijdag zal het personeel helpen met schoonmaken van treinstellen. De spoorwegen krijgen veel klachten van reizigers over de smerige treinen. In China zijn zeker 50 mensen gewond geraakt door een explosie bij een treinstation. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. De explosie was in Urumqi, een stad waar veel Oeigoeren wonen. Ze vormen een islamitische minderheid en strijden voor onafhankelijkheid. Het kabinet heeft nooit overwogen om uit de eurozone te stappen. Dat schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Die eiste vandaag opheldering nadat de Volkskrant had gemeld dat Rutte in een gesprek met EU-president Van Rompuy had gedreigd uit de euro te stappen. Rutte schrijft dat hij toen wel duidelijk heeft gemaakt dat Nederland tegen voorstellen was... waarbij er meer geld van rijken naar arme eurolanden zou gaan. ProRail maakt zich zorgen over mensen die op of naast het spoor foto's van zichzelf laten maken. De spoorbeheerder noemt het een gevaarlijke trend. Door spoorlopen kwamen vorig jaar twee mensen om het leven. Daarnaast levert het volgens ProRail een hoop overlast op, want treinen moeten langzamer rijden als er mensen langs het spoor lopen. En in Rotterdam zijn zeker twee mensen gewond geraakt bij een busongeluk. De bus van de RET botste op auto's die stonden te wachten in deelgemeente Feyenoord. Bij het ongeluk waren volgens de politie acht auto's betrokken. Het weer in het oosten en noordoosten van het land plaatselijk zware buien. Morgen een enkele bui en 14 tot 17 graden. Vanaf vrijdag overwegend droog, Zonnige periode, het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Deventer Oost en Twello 3 kilometer. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen de knooppunten Amstel en Holendrecht 5 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. Daardoor ook een lange file op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht 7 kilometer.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 En uh, ja, we hebben gewoon eventjes stevig begonnen. Want dat had alles te maken met steun en dank aan mijn vrienden in de Zeestraat. ze weten dan over wie ik het heb. We begonnen met Little Feet en Spanish Storm. Live van de LP Waiting for Columbus. Daarna Nine Inch Nails met Big Come Down. Het, met tenslotte... slotte en die ben ik vergeten, maar die komt er zo aan. Brainbox met uh, Down Man. Verder gaan we met eh, Tina Turner. En eh, we blijven deze avond gewoon eventjes lekker een beetje up-tempo. Metallica met Enter Sandman. Daarvoor hoorden we de Golden Earring met Back Home. En we begonnen dit setje van drie met uh, Tina Turner en Steamy Windows. Nogmaals, goedenavond. Mijn naam is Jacques Jommans. Vanaf CFM Zandvoort verzorg ik tot 10 uur een programma... waarbij we kriskast door alle formaten van muziek... en allerlei jaartallen van muziek gaan. Eh, we begonnen natuurlijk een beetje, een beetje heftig. Maar het is gewoon om mezelf een beetje op gang te houden. Ik heb nog steeds de naweeën van eh, Koningdag. En eh, zoals ik las in de Telegraaf... waarschijnlijk vanavond in, in Amsterdam een aantal buitenlanders... die gezellig op de 30 april in het oranje over de straat liepen. Ja, kan gebeuren. We gaan lekker verder. maar nu met een oudje. De Spencer Davis Group. Somebody help me. my Santa Claus will It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. A spell that you do I no i I just can't stand the pain We you're always running around I just can't stand it. The way you always put me down I put a spell on you lost your mind. I put a spell on you. altijd heel erg mooie Mr. Pleasant. Die muziek gemaakt werd in die tijd. Heerlijk. Ehm, ehm, ehm, ja. Uh, vroeger moest meneer AJV te Z zijn verjaardag altijd delen met de koningin. En dat is eh, dit jaar anders. Maar als je nou denkt dat hij hem viert... Nee, want hij heeft eigenlijk verschrikkelijk de pest aan. Vandaar dat ik dit plaatje volledig aan hem opdraai.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 I'm not feeling too good myself. could myself En eh, nog in Amsterdam ook, uh, eh, dan. Ik heb eh, bezoek gekregen vanavond. twee topchefs. Oude makkers van me. Hè, jongens? <laughs> Die allemaal Zandvoort verlaten hebben. Dat is, dat is een beetje minder. Ja, nee, precies. <laughs> ik sta nooit alleen. <laughs> maar ik heb wel een mooi cadeautje gekregen. Zoals u ongetwijfeld weet hadden we in uh, afgelopen december... het 24 uur kookfeest. Nou, dat zeg ik netjes. Ja, met eh, allerlei topchefs uit, eh, uit Nederland. En die hebben elke keer na hun uh, kooksessie een, een mooi schort voorzien van hun handtekening. En laat ik er nou net eentje hebben gekregen. En daar ben ik toch wel heel erg blij mee. Dus ze mogen straks een verzoekje geven. Mag, maakt niet uit wat. Al is het een zangeres zonder naam.